Het IMF vindt dat Europa verliezen moet accepteren op de noodleningen aan Griekenland, maar de eurolanden en de ECB weigeren dat tot nu toe. De kwestie maakt de onderhandelingen tussen de trojka en Athene moeilijker. Alle partijen willen Griekenland in de euro houden, maar niemand weet nog hoe. Volgende maand moet duidelijk worden of de eurolanden al het geleende geld ook werkelijk terug terugkrijgen. De Europese beurzen zijn vandaag onderuit gegaan. Vooral de aandelen van banken sloten lager. De AEX-index eindigde 1,9% lager op 328 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs sloten respectievelijk 2 en 2,8% in de min. En vooral de Spaanse beurs had het zwaar te verduren. De Spaanse centrale bank maakte vandaag bekend dat de economie in het derde kwartaal opnieuw sterk is gekrompen. De beurs in Madrid daalde bijna 4 en in Utrecht is het Nederlands Filmfestival begonnen. Het tiendaagse evenement opent met de première van de film Nono, het zigzagkind. Het thema van het festival is De Belofte, waarbij zes acteertalenten een bijzondere rol spelen. Ze zijn te zien in films en vertellen in een dagelijkse talkshow over hun dromen en ambities. Tijdens deze editie zijn bijna 400 films te zien en dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Maar vanaf volgend jaar wordt een flinke bezuiniging doorgevoerd, omdat de rijkssubsidie voor het Nederlands Filmfestival dan 25% lager is. Mogelijk wordt dan ook het programma ingekrompen. Het weer, vannacht enkele buien, vooral in het westelijk kustgebied, minimaal vannacht rond 10 graden. Morgen eerst op veel plekken droog, maar in de middag opnieuw buien met kans op onweer. En het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A27, Breda richting Utrecht, bij Lexmond 4 kilometer. De andere kant op, vanuit Utrecht, tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 12 kilometer. Het heeft allemaal te maken met politieonderzoek.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 They didn't have nothing but big old plans. 35 years later, they're still going strong. Oh, but they're not surprised, they knew it all along. Believers, believers, they got a little more faith in the son will find his way. There's a telephone call that makes her cry. It's her son saying, Mama, I've seen the light. Oh, everybody told her she was wasting her time. Believers, believers, they got a little more faith than the world has doubt. The earth might shake, but they stand their ground.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 Bucky Covington. Hij schreef het zelf met Frank Myers. I Want My Life Back. He was warming his hands with a hot coffee cup and pouring in whiskey. As I walked up, he never blinked an night. He just asked for light. I noticed he didn't have soles on his shoes, so I pulled out a 20. Said, go buy some food, but he just stared. And at his cup like I wasn't there. And then he looked at me, said, son, that's nice, but there's some things money can't buy. I want my life. sat down at the bar, had a shot and a beer, lit up a cigar. It ran through my head, every word that old man said. I had a woman that loved me with all of her heart, but my pride and my temper made it all fall apart. I was too headstrong to admit when I was wrong. It's been six months since she moved out. Guess my pride ain't helping me. every day Ik wil mijn leven terug zoals het voorheen altijd was. En daar heeft Miranda Lambert misschien ook wel een mooi nummer over geschreven. Dead Flowers. flowers in He just brought them home. far, but we're still. was. Oftewel, hij bracht verwelkte bloemen mee van mij. En daar wilde hij alles weer mee goedmaken. Nou, dat zal hem niet meegevallen zijn, denk ik, hè? De Greatest Hits van Kenny Chesney is uitgekomen. En daarop staat natuurlijk ook Out Last Night. We went out last night Like we swore we wouldn't do Drank too much beer last night a lot more than we wanted to. There were girls from Argentina and Arkansas Last night I was everything. De Newfield. Zij is nog niet zo'n eh, bekende in de country scene. Maar toch heeft ze al een cd uitgebracht. En daarom staan natuurlijk de versions. Maar daarnaast ook nog eens een keer de radio edit van What Am I Waiting For. hij heeft het zelf geschreven. En misschien heeft hij wel eh, heel veel zelfkennis, want hij zegt ik ben een hele lieve man. Oftewel, ik ben gewoon een six-foot teddy Bear. Christa Marie, Jeep Jeep. Red shirt, suntan, and a camel baseball cap. Doors off, aviators on. pair of blue jeans. He's got a smile like I never seen. Speakers rocking to a country song. dat eindigt dan abrupt. Well, I only came into this bar to hear a sad song. But I'll probably be here all night long the way I'm feeling now. I couldn't get you on. with some solitary thinking and lonesome drinking. Oh, it sure does make a body feel at home. And a double barrel whiskey. And oh, baby, tell me, do you miss me? Some solitary thinking. een beetje een eh, zwak voor heb hoor. Lian Womack. Ze heeft prachtige cd's uitgebracht. En misschien dat ik er binnenkort nog wel eens een keer een uur aan ga besteden aan deze dame. Gewoon een uur lang deze Lian Womack met een interview daartussendoor. Ik zal eens kijken of ik ze aan de telefoon kan krijgen. Megan Mullins is ook zo'n onbekende heeft het zelf geschreven liet zich helpen door Marla Cannon, Long Fast gun. komt er weer een groep voorbij. Ze luisteren naar de naam The Parks, Johnny Park. Hij schreef het, Where the Truth Lies. In the arms of a woman And the sun's about to rise In the soul of somebody Who will In the smile of a baby, the way he trusts you with his life. In the faces of your children, as they fall asleep at night. lies. It's not in some old book or any class you took. It's not in the movies or on the TV news. It's not what your preacher said or teachers put in your head. It's what you dream and what you do in the deepest part for new beginnings. You're begging God, oh please, won't you help me see the light? That's where the truth lies. It's not in some old book or any class you took. It's not in the movie Your teachers put in your head It's what you dream and what you do. In the deepest part of your heart, you'll find where the truth lies. in the arms of a woman, in the smile of a child, in the soul of somebody who will love you till you die. That's where the truth lies. nieuwe nummers. Eh, zoals ik al zei, dit is geschreven door die Johnny Park en Steve Bogart, die Canadees, die heeft daar aan meegeholpen. Soms dan heb je ook wel eens dat er hele oude nummers weer opnieuw worden uitgebracht. Elvis E. Owens, hij heeft dit geschreven en Tanja Tucker zei van, dat is een leuk liedje, dat ga ik nog eens een keer opnieuw op cd zetten. En dan krijg je... Love's gonna live here anymore. Oh, the sun jaren 60, begin jaren 70 was dit een grote hit voor eh, Buck Owens. Love's Gonna Live Here en Tanya Tucker heeft het pas geleden nog een keer op een cd gezet. Wat is nou het ergste? Koude koffie of warm bier? Nou ja, John Anderson vraagt dat zich ook af. Zelf geschreven en hij noemt het gewoon cold coffee. Cold coffee. and hot beer. That's kinda how things are around here. We used to have such a happy home, but now we don't because she's gone. Can't get a hug nor a kiss around here, just cold coffee and hot cigarette butts, a sink full of dirty coffee cups. Nothing left for me to do but sitting on and sing the blues. It's a crying shame that she ain't here, kinda like cold coffee and hot. Wish I could change things all around. I turn my world upside down. Instead of gone, then she'd be here and I'd have hot coffee job and settle down. Then again, I reckon that I'll just sit here with my cold coffee and hot beer. Wish I could change things all around. I turn my world upside down. Instead of gone, then she'd be here and I'd have hot coffee and ice cold. should be glad. closet. After you go, I'll stay out all night long if I feel like it. And when you're gone, I can run through the house screaming. Jones. De Time Jumpers is een uh, formatie die in, eh, in Amerika rondtoert en daar al heel wat naam heeft gemaakt. Dus soms dan vragen ze andere artiesten om mee te werken aan hun cd. Deden ze ook aan Carolyn Martin. En ze namen gewoon een oud bekend nummer op. Route 66. Dit zijn de Time Jumpers. you ever plan to motor west... heeft mij bereikt en eh, heeft mij een mailtje gestuurd. En daarin schreven ze van, zou jij de cd van de Time Jumpers willen hebben? En toen zei ik, ja, natuurlijk wil ik die heel graag hebben. ze hebben beloofd dat ze hem naar me toe zouden sturen. Dus eh, ik verwacht hem eigenlijk elk moment wel in mijn brievenbus. En dan zal ik u er nog veel meer van laten horen van de Time Jumpers. I'm a dog. Dat zegt Jeff Bell. Hij heeft het zelf geschreven en vorige maand uitgebracht op G-Ram Records. I'm a dog and I got it made. It's my job to sleep in the shade. When my owner wants to play, I just play along.